Wat is die nou aan het doen? This painting is protected by glass. It's just ja, dit schilderij zit achter glas. Er is niks mee aan de hand, zegt een van de activisten. Ze willen het punt maken dat de aarde niet op die manier beschermd wordt. De politie heeft drie mensen opgepakt. Het museum is afgezet. De afgelopen weken zijn er wel vaker bekende schilderijen beklad. Zoals de zonnebloemen van Vincent van Gogh. Klimaatactivisten willen op die manier aandacht vragen voor het klimaat. De jongen van 14 die gisteren werd neergestoken bij een middelbare school in Hoorn... ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij raakte zwaar gewond bij de steekpartij. De verdachte is een jongen van 16. Hij werd meteen opgepakt. Volgens de school is het geen leerling. Elk jaar wordt er voor miljoenen aan medicijnen weggegooid. Is omdat patiënten de voorgeschreven pillen niet meer nodig hebben. Maar dat weggooien is helemaal niet nodig, blijkt uit een nieuw experiment. Daarbij brengen patiënten de pillen die ze niet meer nodig hebben terug naar de apotheek. Want die pillen zijn nog prima te gebruiken. En zo hebben we dus ook kunnen aantonen dat we de verspilling kunnen terugdringen en dat we ook nog eens kostenbesparingen kunnen realiseren. Want bij de proef is al 600.000 euro bespaard. En je zal het vast al wel gemerkt hebben, het is warm buiten. Het zou nu rond 13 graden moeten zijn, maar vandaag is het bijna 10 graden warmer. En die gevolgen kun je overal zien in de natuur. Vooral aan het gedrag van dieren, zegt deze boswachter. Je moet weten dat een egel later in winterslaap gaat. Een vogel gaat later op wintertrek. Insecten trekken later pas hun winterverblijf in. Dus aan alle kanten raakt die natuur verstoord. Ze raakt van slag. Wespen, dat zie je eigenlijk in de stad als eerste, die blijven veel langer vliegen dan eh, normaal. De bladeren blijven ook langer aan de bomen hangen. Wat er al vanaf is gevallen kun je beter even laten liggen. Ruim het niet massaal op, want ze zijn belangrijk voor je tuin, maar ook voor winterverblijf voor dieren. Het weer trekken wat buien over op dit moment. Maar daarvoor en daarna is er zon en het is warm. Tussen de 20 en 23 graden maximaal vandaag. Morgen meer zon en nog ietsje warmer. In Limburg kan het dan 25 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Slow. Don't wanna rush it. Let the rhythm pull you in. This is so saying. And I haven't said a thing, keep the record playing. Slow down and dance with me, yeah. Slow. Skip the beat and move my body.